Jelle Visser met het NOS-journaal. De financiële problemen van de rechtspraak zijn veel groter dan verwacht. Er was rekening gehouden met 28 miljoen, maar dat bedrag is opgelopen tot 40 miljoen euro. Dat schrijft NRC Handelsblad. Vorig jaar vulde minister Dekker voor rechtsbeschermingen het tekort aan, maar dat wil hij niet nogmaals doen. Het tekort valt hoger uit door problemen met een digitaliseringsproject. Ook zijn er minder rechtszaken, waardoor de rechtspraak minder inkomsten heeft. Koning Mohammed van Marokko heeft in een televisietoespraak niks gezegd over de herinvoering van de dienstplicht. Volgens Marokkaanse media zijn de regering en het parlement akkoord en moet de koning de wet nu goedkeuren. Verwacht werd dat hij in zijn speech hierop zou ingaan. Als het plan doorgaat moeten Marokkaanse mannen en vrouwen tussen de 19 en 25 jaar een jaar in dienst. Onduidelijk is of de dienstplicht ook geldt voor Marokkanen die in het buitenland wonen. Rijkswaterstaat heeft in 2015 bijna 1 miljoen euro uitgegeven... aan twee nutteloze speedboten, dat meldt de Volkskrant. De bootjes bleken na oplevering niet geschikt voor het doel waarvoor ze werden aangeschaft. Op volle zee visserschepen controleren. Op hoge snelheid en met hoge golven sloegen ze over de kop. Minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft inmiddels de Kamer geïnformeerd. Rijkswaterstaat probeert de speedboten te verkopen voor minstens 75.000 euro per stuk, maar zonder succes. Zangeres Rihanna vraagt premier Rutte en minister Kaag van Ontwikkelingssamenwerking 100 miljoen dollar te doneren voor onderwijs in ontwikkelingslanden. Ze deed dat op Twitter. De popster wil dat Nederland het geld geeft aan de hulporganisatie waarvoor ze ambassadeur is. Ze besluit haar bericht met de Nederlandse tekst Dank je. Premier Rutte en minister Kaag hebben nog niet gereageerd. En dan het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. De minima liggen tussen de 13 en 17 graden. Vandaag is het zonnig, vooral in het oosten en zuidoosten. Er kan lokaal een bui vallen en het wordt 23 graden aan de kust tot...